Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Indiaanse luchtmacht heeft bevestigd dat het vannacht aanvallen heeft uitgevoerd in Pakistan. Trainingskampen van een terroristische organisatie waren het doelwit. Bronnen bij de Indiaanse luchtmacht zeggen dat twaalf gevechtsvliegtuigen bommen hebben gegooid. Pakistan zegt dat de Indiaanse gevechtsvliegtuigen wel bommen hebben laten vallen, maar dat er geen schade is. De spanning tussen Pakistan en India is opgelopen na een zelfmoordaanslag eerder deze maand in Kashmir, waarbij 40 Indiaanse militairen om het leven kwamen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is aangekomen in de Vietnamese hoofdstad Hanoi voor de top met president Trump. Per trein kwam hij aan in Dongdang op de grens met China en van daaruit ging Kim verder met de auto naar Hanoi. Trump komt daar later vandaag ook aan. Morgen zullen ze elkaar eerst één op één spreken, daarna volgt een diner waarbij ook hun adviseurs aanschuiven. Het doek lijkt definitief gevallen voor de luchtvaartmaatschappij Insel Air op Curaçao. De afgelopen twee jaar zijn verschillende overnamepogingen mislukt. Gisteren haakte de laatste strategische partner af... nadat de luchtvaartvergunning van Insel Air was verlopen. De rechter doet vandaag uitspraak over het opnieuw aanhouden van het schuldenakkoord... of over een faillissement. In de Rotterdamse haven is een lading Russische wodka onderschept... die bestemd was voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, meldt het AD. In een Chinees vrachtschip, afkomstig uit Hamburg... vond de douane een container met flessen. Die was verstopt onder de romp van een vliegtuig. Vanwege de VN-sancties is de export van goederen... en ook sterke drank naar Noord-Korea verboden. Het weer nog, eerst nog kans op nevel of mist. Verder vandaag veel zon en het wordt 16 tot 19 graden. Ook morgen veel zon en dezelfde temperaturen. Donderdag meer bewolking en wat regen. En 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij na de vesting. Een 5 kilometer file kost je ongeveer een kwartier extra.